9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn in totaal meer dan 10 miljoen mensen besmet geweest met het coronavirus. Dat heeft persbureau Reuters berekend. De meeste gevallen waren in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa. Momenteel neemt vooral in India en Brazilië het aantal besmettingen hard toe. Bijna een derde van alle besmettingen die de afgelopen week werden vastgesteld... vond in die landen plaats. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn vier mannen aangehouden... omdat ze probeerden een standbeeld van de voormalige president Andrew Jackson omver te trekken. Het incident gebeurde vlakbij het Witte Huis tijdens antiracisme-protesten. De mannen gebruikten touwen om het beeld naar beneden te halen. Ze worden verdacht van vernietiging van federaal eigendom... waarop maximaal tien jaar celstraf staat. President Jackson was een van de oprichters van de Democratische Partij. Hij is controversieel vanwege een wet uit 1830 om inheemse Amerikanen naar het westen van het land te deporteren. In Polen wordt vandaag gestemd voor de presidentsverkiezingen. De zittende president Duda is met de nieuwe kandidaat Traskowski in een nek-aan-nek -nek race verwikkeld. Volgens de laatste peilingen zou Duda 45% van de stemmen binnenhalen en Traskowski 46% en volgt er een tweede ronde. De verkiezingen stonden in mei gepland, maar werden uitgesteld vanwege de coronapandemie. In Parijs heeft de politie ingegrepen bij een illegaal feest met honderden jongeren. Ze hadden op sociale media oproepen geplaatst onder verwijzing naar Project X. Dat is een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand loopt. Rond middernacht traden de Franse agenten op. Ze werden bekogeld met vuurwerk en flessen. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt. Af en toe kan er wat regen vallen. Later op de dag is het droger en schijnt wat meer de zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het vandaag maximaal 21 graden. Ook morgen waait het nog flink.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier. In het Canadese Winnipeg geboren Sean Burns is terug met zijn nieuwe album A Bakersfield Half Dozen. Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. news is out all over town that you've been seen. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crow I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills can't live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project, heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Jeff Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old men in the club car, penny a point ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag that holds the bottle and feel the wheels are rumbling neath the floor? And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpets made of steel. Others with their babes asleep, rocking to the day is done Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. mixed up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey should lie.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. Jet zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster.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 How could he hurt you so? You feel as cold as an October snow, but outside your window the sun's beating down. Time doesn't stop for your broken heart keeps on turning around. Walk on with your head held high, steady when he passes by, and like the moon. 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country Tiptopper. Santiago laid the birthday boy to sleep. That's the tale was told of me, the sea dog nursery rhyme, and the music that was handed down from a long forgotten time. Fifteen Cuban minutes, get lost in the fog. Life's a test, just do your best like a three-legged dog. In the land where time means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga sana hoy, mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent. er zijn mensen die western music maken en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused than bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat somebody find some answers. Let's do a study of some kind. We'll make it scientific and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. remember You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes I agree. And There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? they smell 20 miles away. Tommy said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album, die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De spotlight is voor Billy Keeble. met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place. This song's for you Straight from my heart A few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start. This song is just for you. and there's a tear or two in every note when you hear it play. You'll know right from the start. This song is just for you, straight from same cheating song. While my rock of Gibraltar waits at home. There's a sweet thing in the corner smiling at me. And I'm caught between a rock and a Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. De titelsong Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen.